De statenverkiezingen zijn van groot belang voor de landelijke politiek. Op 26 mei kiezen de statenleden de leden van de Eerste Kamer... waar coalitiepartijen VVD en PvdA geen meerderheid hebben. In Israël heeft de Likud-partij van premier Netanyahu de parlementsverkiezingen gewonnen. Volgens voorlopige uitslagen komt Netanyahu op 30 zetels. Zijn grootste uitdager Isaac Herzog van de Zionistische Unie staat op 24. Gisteravond laat eiste Netanyahu de winst al op. Hij wil snel met andere rechtse partijen een coalitie vormen. Technisch dienstverlener Imtech heeft vorig jaar ruim een half miljard euro verlies geleden. In 2013 werd er ook al een fors verlies geleden van bijna 700 miljoen euro. Imtech wordt al twee jaar lang geplaagd door fraude en omkopingsschandalen in Polen, Duitsland en Zwitserland en met de nasleep ervan. Reorganisaties, financiële tegenvallers en verliezen op projecten in Oost-Europa en Duitsland drukken het bedrijf diep in de rode cijfers. De politie heeft vannacht een Amber Alert uitgegeven voor een jongen van 9 uit Utrecht. De jongen is CC ging gisteren na schooltijd ergens spelen, maar kwam later niet naar huis. Hij is het laatst op de fiets gezien in de Utrechtse wijk Ondiep. Een zoektocht met politiehonden en een helikopter leverde niets op. Pierre Carter, vader Abraham, heeft een oeuvreprijs gekregen op het Buma Award Gala. Hij werd geëerd voor zijn lange carrière. Dotan won een prijs voor Home, het meest gedraaide, gestreamde en gekochte Nederlandse nummer. Mr. Props kreeg een Buma-onderscheiding voor Waves, het meest succesvolle Nederlandse nummer in het buitenland. Het weer op sommige plaatsen nevel of mist, later vandaag veel zon. In het zuidoosten en oosten kan het 17 graden worden. Aan de kust is het een stuk frisser door bewolking en een noordenwind. Dit is ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan files op de A6 richting Muiden bij Muidenberg 5 kilometer. A7 Horen richting Zaandam bij Weidewormer 5. A28 Amersfoort richting Utrecht bij Den Dolder 3 kilometer. En op de N57 richting Rotterdam voor de aansluiting met de A15 3 kilometer.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 Oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me when it comes to call. She won't forsake me.